Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een aantal hypotheekverstrekkers heeft de hypotheekrente verhoogd... met als aanleiding de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen. Zijn beleid zou een prijsopdrijvend effect hebben... en dat heeft directe gevolgen voor mensen die een hypotheek willen afsluiten, ook in Nederland. Het gaat om verhogingen tot een kwart procentpunt en dat is voor het eerst in jaren. Amnesty International wil dat er een onderzoek komt naar het geweld dat de Rotterdamse politie zaterdag gebruikte om een anti-Zwarte Piet demonstrant te arresteren. Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft burgemeester Abu Taleb met het demonstratieverbod de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten ten onrechte ingeperkt. Het politieoptreden was disproportioneel, vindt Amnesty. Asielzoekers uit Marokko en Algerije die vrijwillig teruggaan krijgen geen vertrekpremie meer. Staatssecretaris Dijkhoff wil op die manier ontmoedigen dat mensen uit veilige landen naar Nederland komen om de premie op te strijken. Die kan oplopen tot 1950 euro. De laatste tijd stijgt het aantal asielzoekers uit Noord-Afrika en Dijkhoff is het zat dat veel van hen hier misdaden plegen. Een zilveren gulden uit 1867 heeft op een veiling ruim 100.000 euro opgeleverd. Nog nooit bracht een Nederlandse munt zoveel geld op. Van de gulden met een afbeelding van koning Willem III bestaan nog maar drie exemplaren. Het vorige record stond op naam van een kwartje uit 1817. Dat leverde in 2012 ruim 76.000 euro op. De start van de Giro d'Italia in Gelderland afgelopen zomer leverde veel minder op dan gedacht. De organisatie leed daardoor een verlies van 4 ton. Het tekort ontstond doordat het bedrijfsleven minder bijdroeg dan verwacht. Uiteindelijk kwam er 12 miljoen euro binnen, terwijl er 12,4 miljoen werd uitgegeven. Het tekort wordt betaald door de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. Het weer, ook vanavond en vannacht valt er regen of motregen. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. Morgen bewolkt met vooral in het zuiden kans op regen. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op de A4. Eerst vanuit eh, Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Dorp staat 23 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Eerder vanmiddag is daar een auto stilgevallen met olielekkage. De auto is inmiddels al lang weg, maar het oliespoor moet nog worden opgeruimd. En dat levert zo'n anderhalf uur vertraging op. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44 richting Den Haag. Dat levert je wel een half uur extra op. Tussen Voorhout en Wassenaar staat 8 kilometer file. Maar is nog altijd beter dan anderhalf uur. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Den Hoorn en Dorp 13 kilometer. De vertraging is daar een, eh, een half uur. Op de A12 richting Den Haag is er op eh, twee plekken een ongeluk gebeurd. Eerst bij Bodegraven. Daar is de linkerreis ook dicht. Een stukje verderop bij Gouda is ook een ongeluk gebeurd. En daar staat inmiddels alles op de vluchtstrook.